Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Soedan is een Nederlander vrijgelaten. Die werd vastgehouden door een militaire groep. Tijdens een zakenreis werd hij door gewapende mannen ontvoerd. Zijn familie kreeg daarna geen contact meer met hem en maakte zich grote zorgen. Vooral omdat hij medicijnen gebruikt vanwege diabetes. Hoe de man precies is vrijgekomen weten we niet. Hij is Soedan inmiddels uit. Er komt weer een nationale stakingsdag in Frankrijk. Vakbonden roepen mensen op om op 6 juni massaal niet aan het werk te gaan. Die dag komt niet uit de lucht vallen, zegt correspondent Frank Renaud. Want twee dagen later debatteert het parlement opnieuw over de pensioenhervormingen. Nou, de vakbonden hopen de druk op de Tweede Kamer op te voeren... door dus vlak voor die stemming in het parlement weer zo'n landelijke actiedag te organiseren. President Macron heeft de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64... zonder stemming in het parlement erdoor gedrukt er zijn nog altijd veel mensen boos over. Gisteren werden er meer dan 500 mensen opgepakt bij demonstraties. In Den Haag is vanochtend een man tijdens een arrestatie van het balkon gevallen. Hij raakte zwaar gewond. De politie wilde de man oppakken omdat hij iets strafbaars had gedaan. Maar wat, dat wil de politie niet zeggen. De Rijksrecherche wordt er nu bijgehaald om te kijken wat er in het huis is gebeurd... en of de agenten iets verkeerd hebben gedaan bij de arrestatie. Een dode walvis die twee jaar geleden aanspoelde op het Waddeneiland Rottermerplaat... blijkt een ecologische schat te zijn. Onderzoekers besloten toen om het stinkende kadaver van een kleine vijf meter lang te laten liggen... om te kijken wat er dan zou gebeuren. We zijn heel benieuwd in de eerste plaats wat voor vogels erop afkomen. Het is heel goed voor de biodiversiteit van, van zo'n plek. Op die manier is het voor de natuur eigenlijk heel goed om zo'n groot kadaver daarachter te laten. Onderzoekers vertellen nu dat er 57 keversoorten die nog nooit eerder op het Waddeneiland gezien waren op dat kadaver afkwamen. En ook zwarte kraaien en eksters probeerden mee te eten... maar die kwamen met hun snavels niet door de huid van de walvis heen. Inmiddels is er niet meer dan een skelet over. Onderzoekers blijven het in de gaten houden om ervan te leren. Het weer, aardig wat zon bij 10 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Vannacht koelt het snel af. Morgen is het weer een paar graden warmer dan vandaag en ook lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan wat korte files die een paar minuten oponthoud veroorzaken. Op de A4 is het al wel wat drukker van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Roelofarensveen. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Net als in de Bollestreek op de N208 van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en de aansluiting met de N207. En er staat file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 6.9 ZFN turns off for nothing. goodbye de hoofdpunten van het NOS-journaal. De boerensector reageert voorzichtig positief nu Brussel instemt met het Nederlandse stikstofplan. Het groene licht van Brussel is een belangrijke opsteker voor het kabinet. Maar, zeggen LTO en Agractie, uitkopen van piekbelasters moet wel gebeuren op vrijwillige basis. Een Nederlander die in Soedan was ontvoerd is in veiligheid, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man van Soedanese afkomst werd in Khartoum ontvoerd door gewapende strijders van de RSF. De Franse vakbonden hebben een nieuwe nationale staking aangekondigd op 6 juni. Dat is twee dagen voor het Franse parlement opnieuw debatteert over de omstreden verhoging van de pensioenleeftijd. En het weer, opklaringen, vannacht aan de grond mogelijk een graadje vorst, morgen veel zon, 12 tot 17 graden. ZFM. Jumping off the top rope, got them tag teaming.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 Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight. Hey, those flashing lights come from everywhere. She's freaky, she knows it She's freaky, but I like it Yeah She shuts the room down The way she walks and causes a fuss baddest in town.